Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Nationaal Museum van Wereldculturen gaat koloniale roofkunst teruggeven aan de landen van herkomst. Daarbij gaat het actief zoeken in eigen collecties naar objecten die daarvoor in aanmerking komen, melden NRC en Trouw. Om welke objecten het precies gaat is nog niet duidelijk. Het museum beheert de Nationale Volkenkundige Collectie... en bezit 375.000 voorwerpen. Sommige zijn honderden jaren oud. Het Nationaal Museum is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen het Tropenmuseum, het Leidsmuseum Volkenkunde en het Afrika Museum. De Amerikaanse senator Martha McSally is verkracht door een meerdere toen ze bij de luchtmacht werkte. Dat zei ze tijdens een hoorzitting over seksueel misbruik binnen Defensie. McSally was de eerste Amerikaanse vrouwelijke gevechtspiloot die meedeed aan gevechtshandelingen. Uit schaamte heeft ze de verkrachting nooit gemeld. Volgens de senator moeten leidinggevenden binnen de krijgsmacht... meer verantwoordelijkheid krijgen... bij het achterhalen en bestraffen van seksueel misbruik en verkrachtingen. De politie heeft in Almere drie mensen aangehouden... die verdacht worden van productie en handel van vals geld. De politie onderzoekt sinds vorig jaar de vele valse bankbiljetten... van onder andere 20 en 50 euro. Die biljetten zijn in heel Europa teruggevonden. Eind januari zijn na invallen zes mensen aangehouden. Bij huiszoekingen werden toen spullen gevonden voor het maken van vals geld... en ruim 300.000 euro aan valse 20 en 50 euro bankbiljetten. En de Amerikaanse zanger R. Kelly is opnieuw opgepakt... na een verhoor over zijn alimentatie. Waar zijn arrestatie mee te maken heeft, is nog onduidelijk. De R&B-zanger is overgebracht naar een gevangenis. Kelly werd vorige maand aangeklaagd voor het seksueel misbruik van vier vrouwen. Drie van hen zouden minderjarig zijn geweest. In een interview met de Amerikaanse zender CBS herhaalde Kelly dat hij onschuldig is. En dan het weer. Het is bewolkt met lokaal veel regen. Ook gaat het stevig waaien. Later vandaag waait het stormachtig op de Wadden.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 God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels. be cold as a stone. misbehaving. Been wrapped up in your patience, and I can't ignore. thought of letting you go I'd be lost what you dream.